voor spoedige start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Er sneeuwval en gladheid. Voor vrijwel het hele land geldt vanaf 10 uur code oranje. Voor Zeeland en de Waddeneilanden code geel. Bovendien kunnen zware windstoten voorkomen. De ANWB raadt automobilisten af om de weg op te gaan... en zet extra wegenwachten in om de extra pechgevallen aan te kunnen. Op Schiphol zijn vanochtend bijna 100 vluchten geannuleerd. Ook de treinen rijden volgens een aangepaste dienstregeling. Op sommige plaatsen kan meer dan 10 centimeter sneeuw vallen. En de NS rijdt vanaf vandaag volgens een nieuwe dienstregeling. Veel verandert er niet, behalve tussen Amsterdam en Eindhoven. Daar vertrekt vanaf vandaag structureel iedere 10 minuten een trein. Wat wel voor iedereen te merken is, is het nieuwe omroepbericht. De NS zegt voortaan niet meer dames en heren, maar beste reizigers. Dat is om iedereen welkom te heten, zegt de NS. Ook mensen die zich niet dame of heer voelen. De omroepberichten worden in fases ingevoerd. Eerst op de stations, later in de treinen. Californië zal moeten wennen aan bosbranden met kerst. Dat heeft de gouverneur van de Amerikaanse staat gezegd. In de afgelopen week zijn al 800 huizen verwoest... en hebben 200.000 mensen het vuur moeten ontvluchten. Door klimaatverandering zijn de bossen nu ook in de winter droog. Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel bij kickboxpromotor Glory met succes verdedigd. Hij sloeg in een uitverkocht Ahoy de Belgische Marokkaan Jamal Ben Sadiq knock-out. Het gevecht leek in de eerste ronde naar Ben Sadiq te gaan, maar Verhoeven vocht zich daarna op punten terug. In de vijfde ronde kreeg hij zijn opponent met een trap in het gezicht aan het wankelen, om hem even later met een klap tegen het canvas te slaan. Kickboxer Badar Hari kondigde zaterdag ook zijn rentree aan bij hetzelfde Glory. Verhoeven hoopt komend jaar tegen hem te kunnen vechten. Het weer. Er vallen buien met sneeuw en natte sneeuw. Daarbij is vooral landinwaarts kans op gladheid. In de loop van de ochtend kan op sommige plekken 15 centimeter vallen.